12 uur. Mautschreurs met het NOS Journaal. De directeur van FC Twente moet vertrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de KNVB en de gemeente Enschede. Daarin staat dat directeur Gerard van den Belt niet meer geloofwaardig is... na alles wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd bij Twente. Zo werd de KNVB onjuist ingelicht over transfers. En verder is bij de club een ongezonde cultuur ontstaan... en staat Twente financieel aan de rand van de afgrond. De Syrische burgerjournalisten die gisteren zeiden dat acht Nederlandse jihadisten zijn geëxecuteerd door IS, houden vol dat het bericht klopt. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten noemde het eerder vandaag een vals gerucht. Maar de burgerjournalisten in de Syrische stad Raqqa blijven bij hun bewering. Ze houden ook vol dat de groep waarin de Nederlandse jihadisten zaten gevangen wordt gehouden door IS. In 13 Amerikaanse staten en Amerikaans Samoa is Super Tuesday in volle gang. Volgens peilingen wint Hillary Clinton in alle staten. Behalve misschien niet in Vermont, waar haar rivaal Bernie Sanders woont. De republikein Donald Trump gaat het waarschijnlijk alleen maar moeilijk krijgen in Texas. Dat is de thuisstaat van zijn rivaal Ted Cruz. Er komt een huis voor klokkenluiders. Ruim twee jaar na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet. Die moet ertoe leiden dat mensen die in hun werk een misstand aan de kaak stellen... meer hulp en bescherming krijgen. Het huis voor klokkenluiders doet onderzoek naar misstanden en komt met adviezen. Het wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman... en staat open voor meldingen uit zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Het weer, vannacht kans op een bui. Het wordt niet kouder dan een graad of zes. Morgen is het wisselvallig met kans op hagel, onweer en natte sneeuw.